Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is iets meer helderheid over de doodsoorzaak van een zwarte man in Denver... die in 2019 overleed na zijn arrestatie. Ambulancepersoneel blijkt hem injectie te hebben gegeven... met een sterk verdovend middel, ketamine... nadat hij door de politie in een nekklem was genomen. In het oorspronkelijke autopsierapport van de 23-jarige Elijah McLean... werd geen uitspraak gedaan over de doodsoorzaak. Daarom werd er ook niemand aangeklaagd. De zaak kreeg opnieuw aandacht na de moord op George Floyd... bij zijn arrestatie in 2019. Het is nog niet duidelijk of de ingespoten hoeveelheid ketamine alleen de doodsoorzaak is... of dat er mogelijk een chemische reactie is opgetreden ten gevolge van de stress door zijn hardhandige arrestatie. De lancering van de nieuwe maanraket van NASA is voor de derde keer geschrapt. De vorige twee keer stelde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de lancering uit vanwege technische problemen. Dit keer kan de raket niet opstijgen omdat er storm wordt verwacht bij de lanceerplek in Florida. De raket zou dinsdag worden gelanceerd. Het Space Launch System moet voor het eerst in 50 jaar weer Amerikanen naar de maan brengen. In Rusland zijn in een aantal plaatsen opnieuw betogers de straat opgegaan. Die demonstreren tegen de gedeeltelijke mobilisatie die president Poetin heeft afgekondigd. De Russische mensenrechtenorganisatie OVD-Info meldt dat in 32 steden ruim 700 mensen zijn opgepakt. De afgelopen week pakte de politie al honderden mensen op vanwege deelname aan de demonstraties. Ook in Den Haag werd vanmiddag gedemonstreerd, onder meer door Russen die na de invasie naar Nederland zijn gevlucht. Het weer tot slot. Vanavond trekt de regen weg. Vannacht wordt het 7 tot 11 graden. In het binnenland kan mist eh, ontstaan.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 I got on the phone and call the girls. nee na na na. nee na na na. In my high heel shoes and fancy pants. In my high heel shoes and fancy pants. nee na na na. nee na na na.